Daar reed PVV-statenlid Ronald van Tichelen een vrouw van 67 aan. Hij gaf toe dat hij zonder te remmen door een spandoek heen reed. Maar zei dat hij niet doorhad dat er daardoor iemand gewond raakte. Het slachtoffer hield er naar eigen zeggen een lichte hersenschudding en pijn aan de rug en knie aan over. De politicus moet in februari voor de rechter komen. De leiders van D66, CDA en VVD overleggen vanmiddag samen met de nieuwe informateur Rianne Letchert. CDA-leider Bontebal wil dat ze het eerst gaan hebben over de persoonlijke verhoudingen en irritaties die leven bij de drie partijen. Dit is denk ik heel belangrijk als je begint met uh, onderhandelen dat je niet gelijk de inhoud ingaat, maar dat je ook dingen uitspreekt die je van elkaar verwacht of waar irritaties zitten. Eh, als het vertrouwen in elkaar er niet is, dan wordt het helemaal niks. Eh, als het vertrouwen er wel is, dan kun je denk ik ook snel zaken doen en onderhandelen. Uit een museum in de Engelse stad Bristol zijn meer dan 600 historische voorwerpen gestolen. Het gebeurde in september al, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie zegt dat het om dingen met een grote culturele waarde gaat en is op zoek naar vier verdachten. En Taylor Swift en Donald Trump hebben een opvolger. Het Amerikaanse Time Magazine kiest ieder jaar een Person of the Year. Taylor en Trump waren dat de afgelopen twee jaar. Nu gaat de titel naar de architecten van AI. Volgens het blad was 2025 het jaar waarin duidelijk werd dat er geen weg terug meer is als het gaat om kunstmatige intelligentie Time zegt dat de mensen achter AI onze samenleving opnieuw aan het vormen zijn. Op de cover staan onder andere Jensen Huang, Elon Musk en Mark Zuckerberg. Het weer, af en toe zon bij zo'n 10 graden. Morgenochtend kan het overal wat regenen. Morgenmiddag droogt het op en is er weer af en toe zon.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 I know you've been safe on your own, but together we're strong because it's love that I feel whenever you. hold you up, put you back on solid ground. If I go crazy, then will you still call me Superman?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 Op een veiligheidsconferentie in Berlijn waarschuwde hij dat alleen extra geld voor defensie niet genoeg is. Het Openbaar Ministerie gaat PVV-politicus Ronald van Tichelen vervolgen. Het statenlid in Noord-Holland reed in maart in zijn auto een betoger van Extinction Rebellion aan... die protesteerde bij het provinciehuis in Haarlem. Van Tichelen wordt vervolgd voor poging tot zware mishandeling. Time Magazine heeft bekendgemaakt wie persoon van het jaar is. De titel gaat naar architecten van AI, de mensen die kunstmatige intelligentie hebben bedacht.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 Is it me or is the band getting bigger? Is it me or is the band getting bigger? Is it me or is the band getting bigger? On baseline, no. On baseline, Martina Nanishkamp. On baseline, On baseline, Al On baseline, Martina Nev.